Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Nederlandse experts zijn op weg naar het oosten van Oekraïne... waar vlucht MH17 is neergestort. Dat heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gezegd... op een persconferentie in Kiev. De experts gaan helpen met het identificeren van de lichamen. Timmermans zei dat er met hulp van de OVSE afspraken zijn gemaakt over de veiligheid van de Nederlanders. Dat was nodig vanwege de onduidelijke situatie bij het neergestorte vliegtuig. De minister noemde het een topprioriteit van de regering om de stoffelijke overschotten zo snel mogelijk naar Nederland te brengen. Malaysian Airlines heeft eh, de passagierslijst vrijgegeven van vlucht MH17. Op de website van de luchtvaartmaatschappij staan de 283 namen van de passagiers. Ook de namen van de 15 bemanningsleden staan erop. Er zaten 193 Nederlanders in het vliegtuig. Malaysian Airlines zegt dat ze niet alle nabestaanden heeft kunnen bereiken. Familieleden die nog niet bereikt zijn kunnen telefonisch contact opnemen met de maatschappij. De politie in Spanje heeft een van de grootste drugsbazen uit Colombia opgepakt. Het gaat om de 40-jarige Hernan Alonso Bia, bijgenaamd De Muis. Hij zou aan het hoofd staan van de militaire tak van een drugskartel uit het noordwesten van Colombia. De criminele organisatie wordt verantwoordelijk gehouden voor 400 moorden, internationale drugshandel en afpersing. Bia werd opgepakt bij Alicante. Hij had 40.000 euro aan contant geld bij zich. De veertiende etappe van de Tour de France is gewonnen door de Pool Rafael Majka van de Tinkoff Saxo ploeg. De rit van 177 kilometer met drie Alpencols ging tussen Grenoble en Rizoul. Majka ontsnapte op 12 kilometer voor de finish uit een kopgroep en bleef gele druiddrager Nibali net voor. En Nibali liep in het klassement verder uit op zijn directe concurrenten. Laurens ten werd achtste en Bauke Mollama kwam als zestiende binnen. Het weer, flink veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Het is met 30 tot 35 graden nog steeds heet. Het koelt vanavond maar langzaam af. In het zuiden en westen kan een regen- of onweersbui ontstaan.